ZFM. you just made me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 what you just made.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 scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli sospetti. 情。 you just made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 you just made. we see.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 You gotta take it easy, throwing far too much emotions at me. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In heel Nederland is de jaarwisseling gevierd. Vanwege de harde wind waren op verschillende plaatsen in het land vuurwerkshows afgelast of versoberd. Het nationale aftelmoment bij de Hofvijver in Den Haag ging wel door, net als de nationale vuurwerkshow in Rotterdam. Daar kwamen tienduizenden mensen op af. In Arnhem zijn acht jongeren gewond geraakt toen het balkon waar ze op stonden instortte. Ze stonden oud en nieuw te vieren en maakten een val van ruim drie meter. Het gebeurde in het Spijkerkwartier nabij het centrum van Arnhem. Alle gewonden zijn ter plekke behandeld. De mobiele eenheid is in Den Haag de straat opgegaan omdat er met vuurwerk naar agenten werd gegooid. Voor zover bekend is het niet tot confrontaties gekomen. Een cameraman van RTL Nieuws is in de Schilderswijk ook met vuurwerk bekogeld. Noord-Korea kan het hele vasteland van de Verenigde Staten bereiken met zijn kernwapens. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij zei ook dat de knop voor de kernwapens klaar staat op zijn bureau. Kim benadrukte dat hij de wapens alleen inzet als de veiligheid van Noord-Korea in het geding is. Verder kondigde hij aan dat zijn land zich dit jaar verder zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten. Op de Noordzee is een chemicaliëntanker tegen een booreiland gevaren. Volgens de kustwacht zijn het schip en het productieplatform flink beschadigd... maar is er geen lekkage en is er niemand gewond geraakt. De aanvaring gebeurde op zo'n 25 kilometer van Julianadorp. Het booreiland is overigens onbemand en wordt niet meer gebruikt. De tanker was onderweg van Antwerpen naar Malmö. Het is niet duidelijk of het schip verder kan varen.